Dit is door Megens met het NOS-journaal. In Pyeongchang heeft president Moon de 23e Olympische Winterspelen officieel geopend. Om deze tijd wordt het Olympisch vuur ontstoken. Anderhalf uur eerder was de ceremonie in het Olympisch Stadion in Pyeongchang gestart... met Het Land van de Vrede, een kleurrijk spektakel... waarin de historie, toekomst, cultuur en de natuur van Korea centraal stonden. De Europese Centrale Bank en de Nederlandse Bank doen onderzoek naar de bestuurscultuur bij ABN AMRO. Minister Hoekstra van Financiën heeft een bericht daarover van het FD bevestigd. Aanleiding voor het onderzoek is het onverwachte opstappen van president-commissaris Olga Zoutendijk. Er was kritiek op haar manier van leiding geven. Ze zou autoritair zijn en al eerder aanvaringen hebben gehad met andere bestuurders. De toezichthouders willen volgens het FD weten of er binnen de Raad van Commissarissen van ABN AMRO nog wel voldoende vertrouwen is. Het Mauritshuis in Den Haag heeft een schilderij van Jan Steen teruggevonden. Het is de bespotting van Simpson. Het werk werd tot nu toe aangezien voor een 18e-eeuwse kopie. Curator van Zuchtelen van het Mauritshuis vond het schilderij in het depot van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, toen ze op zoek was naar werken van Steen voor een expositie in Den Haag. Wetenschappers in Schotland zijn er voor het eerst in geslaagd om buiten de baarmoeder menselijke eicellen te kweken die geschikt zijn voor bevruchting. De cellen komen uit ingevroren eierstokken en zijn in een laboratorium gerijpt, iets wat normaal in het lichaam van de vrouw gebeurt. Volgens de onderzoekers is het vooral goed nieuws voor vrouwen die in het verleden kanker hebben gehad en van wie voor de zekerheid eierstokken zijn ingevroren. Bij een kinderwens hoeft dan het mogelijk zieke materiaal niet meer terug te worden geplaatst, waarmee het risico wordt verkleind dat de kanker terugkomt. Het weer van het zuidwesten uit lichte sneeuw, die trekt langzaam naar het midden van het land. Middagtemperatuur iets boven nul. Morgen droog en wat meer zon, bij zo'n 5 graden. Zondag vallen er winterse buien. Dit was het NOS.